5 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Rusland is begonnen met luchtaanvallen in Syrië. Rusland zegt dat het de bedoeling heeft terreurbewegingen uit te schakelen. Het meldpersbureau Reuters op basis van een bron bij de Amerikaanse overheid. President Poetin kreeg vanmorgen toestemming van het Russische parlement om het leger over de grens in te zetten. Volgens de Amerikaanse televisiezender CNN gaat de operatie van de Verenigde Staten tegen IS ook door. Directeur Pijbes zegt dat de twee Rembrandt-portretten binnen enkele weken naar Nederland komen. Het Rijksmuseum noemt de gezamenlijke aanschaf van de portretten door Nederland en Frankrijk een heel goede constructie. Vanmiddag werd bekend dat Nederland en Frankrijk de werken samen hebben gekocht en dat ze afwisselend in het Rijksmuseum en in het Louvre in Parijs komen te hangen. VVD en PvdA willen voorlopig geen extra geld uittrekken voor justitie. De coalitiepartijen willen het kabinet niet op voorhand om extra geld vragen. Een groot deel van de oppositie wil dat er zo snel mogelijk extra geld gaat naar de politie, het OM, de rechterlijke macht en het Nederlands Forensisch Instituut. Nog dit jaar wordt een besluit genomen over de manier waarop de daders van de aanslag op vlucht MH17 worden berecht. Het heeft premier Michel van België gezegd na een politiek overleg in New York. Bij het overleg waren ook premier Rutte en de leiders van Maleisië, Australië en Oekraïne. Nog voor 15 oktober komt er een uitspraak in de zaak rond wielrenner Vinokourov, dat meldt Sky Sports. In 2010 zou de ploegmanager van Astana in Luik-Bastenaken-Luik zijn concurrent Kolobnev hebben omgekocht en zo de voorjaarsklassieker hebben gewonnen. Vinokourov hangt een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar boven het hoofd en een boete tot 600.000 euro. Het weer, het blijft zonnig en droog. Vannacht koelt het af tot circa 3 graden en mogelijk hier en daar een graadje vorst aan de grond vroeg in de ochtend. Morgenochtend. Overdag is het opnieuw zonnig en droog met maxima rond 16 graden. Dit was het NOS Journaal.